Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger heeft in Libanon plekken van Hezbollah aangevallen. Onder meer opslagplekken voor wapens zijn geraakt. Waarschijnlijk wilde Israël wraak nemen op een eerdere raketaanval die in Israël was. Daarbij kwamen twaalf kinderen om het leven op een voetbalveldje. Volgens Israël zat Hezbollah achter die aanval, maar die groep zegt zelf wat anders, zegt buitenlandredacteur Kaya Bouwman. Ja, Hezbollah zegt zelf dat ze er niet achter zitten. Ehm, de groep zegt dat het veldje juist is geraakt door een afweerraket van Israël. Ehm, en Israël zegt dan weer dat, het, dat ze een bepaalde raket hebben gevonden... Ehm, die door Iran wordt gemaakt en vaak door Hezbollah wordt gebruikt. Ehm, en Iran zegt juist weer dat eh, Israël deze aanval als excuus gebruikt om Libanon aan te vallen. De Verenigde Naties hebben Israël en Hezbollah opgeroepen om elkaar niet te bestoken met aanvallen. De UNESCO Werelderfgoedlijst heeft nieuwe locaties toegevoegd. Onder meer verschillende plekken ter nagedachtenis aan het apartheidsregime van Zuid-Afrika... en een begraafplaats van koningen in India komen op de lijst. Ook is er een oude Romeinse weg toegevoegd. Landen kunnen locaties voor de Werelderfgoedlijst zelf aandragen. Een speciale commissie van UNESCO beoordeelt deze vervolgens. Het is de 46e keer dat er nieuwe locaties worden toegevoegd... sinds het begin van de erfgoedlijst... Op de lijst staan allemaal plekken met grote historische waarden. Zo staan er voor Nederland onder meer de grachtengordel in Amsterdam... en de molens in Kinderdijk op. En schoon water in de Franse rivier de Seine blijkt nog steeds een lastig dingetje. De training voor de Olympische triathlonatleten valt vandaag letterlijk in het water. Ze kunnen er niet in zwemmen omdat het water te vies is. Door de vele regen afgelopen dagen in Parijs stroomt er rioolwater in de Seine. Ze proberen de boel wel snel op te lossen, zegt deze waterdeskundige. Op dit moment hebben ze in Parijs wel bedacht om het water te desinfecteren. Zeg maar eh, van desinfectie toe te passen op de effluenten uit de belangrijkste zuiveringen bovenstrooms van eh, de locatie. Waardoor dus eh, ja, in elk geval desinfectie in het water optreedt. Ehm, maar eh, ja, je kunt er verder ja, zorgen dat ze zo min mogelijk overstorten. De organisatie heeft er vertrouwen in dat de triathlon over twee dagen wel gewoon door kan gaan. Krijg je nog het weer? Vandaag is de eerste dag van een reeks warme zomerdagen met een heerlijk zonnetje.